Drie uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Het vastgelopen schip in de Westerschelde is niet beschadigd en ligt stabiel. Ook is er geen gevaar voor de omgeving, zegt de veiligheidsregio Zeeland. Vanochtend liep het Chinese containerschip van ruim 350 meter vast bij Bad... in een smal deel van de Westerschelde. Vanwege het lage water kan het schip nu niet worden losgetrokken. Dat proberen sleepboten vanavond vanaf 8 uur als het water weer wat hoger staat. Tot die tijd kunnen schepen langer dan 200 meter niet van en naar de haven van Antwerpen varen. Kinderombudsvrouw Kalverboer vindt het een schande dat Nederland een Armeense moeder zonder haar kinderen het land heeft uitgezet. Kalverboer noemt dat gruwelijk en vraagt zich af wat daarvan het landsbelang is. De vrouw werd vorige week vastgezet terwijl haar kinderen uit logeren waren. Vanochtend werd ze op het vliegtuig naar Armenië gezet. Volgens Kalverboer is dat in strijd met alles waar kinderen recht op hebben. Een collectief van varkenshouders wil een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van recente stalbranden. Ze maken zich vooral zorgen over het grote aantal branden. Vanochtend nog gingen honderden varkens dood door een brand in een schuur in Agelo. De varkenshouders willen weten wat de oorzaken zijn, zodat de sector soortgelijke branden kan voorkomen. Bezoekers van de website van BBC Sport hebben een doelpunt van Dennis Bergkamp gekozen tot mooiste ooit uit de Premier League. Het gaat om het doelpunt in 2002 tegen Newcastle United. Bergkamp kreeg de bal terwijl hij met zijn rug naar het doel stond, speelde de bal rechts langs een verdediger, draaide links om hem heen en schoot de bal langs de keeper. Bij de top 25 van mooiste goals zat nog een goal van de oud-Arsenal-speler. En ook Robin van Persie staat op de lijst met een volley waarmee hij Manchester United naar de landstitel schoot. Het weer. Zonnig met af en toe wat wolken. In het noordoosten kan een enkel buitje vallen. Het is 21 tot 25 graden. Het warmst in Limburg. Morgen raakt het al snel bewolkt en trekken vanuit het zuidwesten buien naar het oosten van het land. Lokaal is daarbij kans op zware buien met onweer, hagel en windstoten.